Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël heeft vannacht met luchtaanvallen in de Gazastrook... drie leiders van terreurgroep Islamitische Jihad gedood. Ook kwamen nog zeker vijf kinderen en twee volwassenen om het leven. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Israël houdt de drie gedode commandanten verantwoordelijk voor raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Er vinden aanvallen over en weer plaats sinds de dood van een Palestijnse hongerstaking. Die bezweek precies een week geleden na 87 dagen zonder eten. Dat deed hij uit protest tegen zijn detentie. De politie van Londen heeft excuses aangeboden aan zes republikeinse activisten. Ze werden ochtends voor de kroning van Charles opgepakt... omdat agenten spullen vonden waarmee ze zich zouden kunnen vastbinden. Maar het waren spullen om protestborden mee vast te binden. In totaal werden 64 mensen opgepakt. Tegen vier van hen is een aanklacht ingediend. Het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag als nu, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar een kwart van de mensen boven de 15 heeft vertrouwen in het parlement. Dat is het laagste niveau sinds 2012, toen het CBS begon met meten. Een grote meerderheid zegt wel vertrouwen te hebben in gezaghebbende instituties als de politie en rechters. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen vandaag en morgen een bezoek aan de Waddeneilanden. Vandaag gaat het koninklijk paar naar Tessel, Vlieland en Terschelling. Ze bezoeken daar onder meer een schapenboerderij. Het bezoek staat onder meer in het teken van leefbaarheid op de eilanden. Het weer nog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het gaat regenen en het koelt af naar een graad of 12.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 When I get lost in space, I can return to this place, cause such love makes me want sunshine, your sunshine, your sunshine. sunshine, your sunshine shining now over you I suffocate in the empty space But I kinda like it mm -hmm.